tekst een massagraf zou zijn. Er was een anonieme tip binnengekomen dat bij het huis 25 tot 30 lijken liggen. Er zouden kinderen bij zijn en een deel van de stoffelijke resten zou zijn verminkt. Het huis staat in Liberty County, een plattelandsgebied ten noordoosten van Houston. De minister van Texas wil nog niet veel over de zaak kwijt. De omgeving is afgezet en de een persconferentie is meegedeeld dat er nog geen bewijzen zijn gevonden voor de aanwezigheid van een massagraf. De FBI is betrokken bij het onderzoek, maar volgens lokale media is er twijfel of de tip betrouwbaar was. De Syrische ambassadeur in Frankrijk heeft tegengesproken dat ze is afgetreden. Dat werd gisteravond genoemd door een Franse nieuwszender. Frans 24 berichtte dat Lamia Chakour was opgestapt aan protest tegen het harde optreden tegen demonstranten in Syrië. Na de berichtgeving ontstond er ook twijfel. Shakur heeft eraan een einde gemaakt door in een tv-interview te zeggen dat ze helemaal niet is afgetreden als ambassadeur. Zo kondigde een rechtszaak tegen Frans 24 aan. Minister Schippers vindt de communicatie van Duitsland in de hele crisis warrig. Niemand heeft de regie, zei de minister bij Knevelen van de Brink. Iedereen bemoeit zich ermee. Er is een minister van Volksgezondheid van een deelstaat. Er is een landelijke minister. En dat is onhandig en verwarrend, zo de dus Schippers. Ze zeiden dat in een dergelijke crisis in Nederland de regie in handen is van de minister van Volksgezondheid. Schippers toonde ook begrip voor het dilemma waar Duitsland mee kampt. Als veel mensen ziek worden en doodgaan en je denkt de oorzaak te weten, wil je mensen waarschuwen als je drie keer voor niks waarschuwt, geloven mensen je niet meer, al dus de minister. Het weer nog vannacht bewolkt en regenachtig, overdag van zuidwesten uit droger, in de middag af en toe zon tot 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Alkmaar en Beverwijk. Op de A28 Amersfoort Hogeveen tussen de knooppunten Hattemelbroek en Lankhorst tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. en Jij beleeft het.